Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Aangericht. De gevel van het pand waarin de automaat zat is verwoest... en van omliggende winkels en woningen zijn ruiten gesneuveld. Buurtbewoners zeggen dat er om twee uur vannacht een enorme klap was. De politie doet onderzoek bij de pinautomaat. Het is niet duidelijk of de daders geld hebben meegenomen. De advocaten van Amerikaanse oud-filmproducent Harvey Weinstein zeggen dat het proces tegen hun cliënt moet worden gestopt. Ze zouden e-mails hebben waaruit blijkt dat een vrouw die door Weinstein verkracht zou zijn... daarna nog jaren een relatie met hem heeft gehad. De jury die de vervolging van Weinstein gelaste... heeft de mails destijds niet gezien. De advocaten vinden dat genoeg reden om de zaak te seponeren. In een huis in de Mexicaanse stad zien we dat Juarez... zijn de lichamen gevonden van acht mannen en drie vrouwen. Volgens een lokale krant waren ze opgehangen. De politie weet nog niet wie de slachtoffers en de daders zijn. Mogelijk gaat het om drugsgerelateerd geweld. Ciudad Juarez ligt op de grens met de Verenigde Staten... en is een belangrijk handelscentrum voor drugsbenders. De stad is een van de gewelddadigste in Mexico. Het motief van de schutter die vorig jaar in Las Vegas het vuur opende op festivalgangers blijft een raadsel. Dat is de eindconclusie van het politieonderzoek. Bij de aanslag schoot een man van 64 vanuit zijn hotel op festivalgangers. Er vielen 58 doden en meer dan 800 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord voor de politie bij hem binnenviel. Het weer, lokaal nog kans op mist.